Mijn naam is Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Bedrijven hebben nog steeds te weinig personeel. Vooral in de bouw is het heel lastig om mensen te krijgen. Daar zegt volgens het CBS 80% van de ondernemers dat ze handen tekort komen. Hierdoor kunnen bedrijven soms niet altijd op volle kracht draaien. Om dat op te lossen moeten ze personeel uit het buitenland halen of meer automatiseren. De zorginstelling in Bodegraven, waar bewoners zijn vernederd door medewerkers... is al jaren niet bezocht door de inspectie. Dat zei de directeur van de instelling in Nieuwsuur. Zes medewerkers hebben zich daar misdragen. Stel een cliënt is wat moeizaam eh, mobiel en die valt. Wat doe je dan als zorgmedewerker? Ga je ernaast staan, ga je helpen, troosten enzovoort. Hè? Ehm, wat hier gebeurd is in dit voorbeeld... dat je iemand laat liggen, daar een beetje laat eh, spartelen... Moeilijk, kan moeilijk overeind. Je maakt daar een filmpje van... Dat deel je met collega's en je zet er ook nog een tekst op, bijvoorbeeld lekker spartelen. De medewerkers zijn ontslagen. De inspectie zegt dat er niet genoeg personeel is om alle instellingen te bezoeken. Het voedsel uitdelen in Gaza is opnieuw uitgelopen tot een chaos. Er zouden twee Palestijnen zijn omgekomen door verdrukking. Palestijnen zeggen dat ze nauwelijks aan voedsel kunnen komen... bij de paar uitdeelpunten die Israël heeft geopend. Ook zouden Hamas-leden voedsel stelen. De Engelse darter Luke Humphries heeft de Premier League gewonnen. In de finale gisteravond won hij van de 18-jarige talent Luke Littler. No waiting. Nervy. That wasn't nervy. That is the win. Uiteindelijk gingen de vier beste naar de finale dag van gisteren. Daarbij zaten geen Nederlanders. Humphries krijgt met zijn winst ruim 325.000 euro aan prijzengeld. Littler krijgt omgerekend zo'n 150.000 euro. Het weer, het is nog bewolkt, maar daar komt verandering in.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 De minister van Volksgezondheid zegt dat tabak moet verdwijnen... op alle plekken waar kinderen zijn. Op Franse terrassen mag voorlopig nog wel worden gerookt. Twee op de drie bedrijven in Nederland komen moeilijk aan personeel... en het probleem speelt vooral in de bouw, meldt het CBS. Bedrijven investeren daarom steeds vaker in automatisering of halen personeel uit het buitenland. Bij de grootste keten van dierenklinieken in Nederland, Evidentia, zijn honderden medewerkers vertrokken uit onvrede met het beleid, meldt NRC. Ze zeggen dat ze onder druk werden gezet om onnodig dure handelingen te verrichten.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 Is she good for you? Does she hold? sometimes I years. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. A world, you're holding back. The time has come to. Galvanize. Come on, come on, come on. you may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Rush time, I can sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pick. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world. The time has come to come to push the button. World, the time has come to push the button.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 Goedemorgen.